Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de zee bij Wassenaar mag weer gezwommen worden. Dat werd sinds gisteren sterk afgeraden omdat er zeevonk in het water zit. Inmiddels is het daar weg. In Scheveningen en Katwijk geldt nog wel een negatief zwemadvies. Volgens de ANWB wijken veel zonaanbidders uit naar Zeeland vanwege de zeevonk. Die is er niet langs de Zeeuwse kust. Richting de Zeeuwse kust staan lange files. De Europese Commissie heeft 6 miljoen euro uitgetrokken voor ontwikkelingshulp in Libië... Het geld wordt daar gebruikt om de slachtoffers van geweld te helpen. Het bedrag wordt vooral gebruikt om keukengerei, lakens en matrassen van te kopen. Sinds dictator Gaddafi in 2011 na een opstand werd afgezet... wordt Libië verscheurd door een burgeroorlog en heerst daar anarchie. De Europese Commissie heeft sinds vorig jaar al in totaal zo'n 9 miljoen euro uitgetrokken... om verschillende hulporganisaties te ondersteunen. Advocaat Kees Corvinus moet zich bij de Orde van Advocaten verantwoorden... vanwege een deal over een schadevergoeding voor een klokkenluider. Dat meldt NRC Handelsblad. Klokkenluider Ad Bos kreeg een miljoenenbedrag van het ministerie van Binnenlandse Zaken... omdat hij een boekje opendeed over de bouwfraude. Corvinus zou een percentage van die schadevergoeding hebben bedongen en dat mag niet. Het is in strijd met het verbod op het principe van no cure, no pay. Op de A7 bij Jouren is bij een botsing tussen een aantal auto's een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond. Een van de auto's is door de klap op zijn kop tegen de vangrail terechtgekomen. De A7 is ter hoogte van knooppunt Heerenveen afgesloten. Ook op de A59 bij Waspik is een auto over de kop geslagen. De bestuurder daarvan raakte gewond. Het weer veel zon en zeer warm, van 23 tot 28 graden aan de kust... tot maximaal 33 graden landinwaarts. Vanavond neemt de bewolking overal toe. Vannacht volgen buien, mogelijk met onweer. Morgenmiddag trekken de buien oostwaarts weg. Het wordt dan rond 22 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad eigenlijk alleen wat drukte richting de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Op de N57 voor Hellevoetsluis 3 kilometer. En nog steeds drukte bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp 4 kilometer.